Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand aangehouden voor de dood van muziekproducer Siki Martina. Hij werd afgelopen zondagavond bij metrostation Koolhaven in Rotterdam neergeschoten. Deze jongen zag het gebeuren vanuit zijn huis, vertelt hij tegen Rijnmond. toen zag ik het slachtoffer eigenlijk neervallen. Eh, en toen had ik meteen door dat het eh, ja, geweerschoten waren. Dus toen ben ik eh, op de grond gedoken samen met mijn huisgenoot. En worden twee salvo's met een paar seconden ertussen. En daarna een auto met gierende banden wegrijden. Dus toen hebben we uh, eh, 112 gebeld. Een man van 34 uit Steenbergen in Brabant is nu opgepakt. Uit camerabeelden blijkt dat er sowieso nog iemand bij betrokken was. De politie is nog op zoek naar diegene. Het slachtoffer, DJ en producer Siki Martina, was 31 jaar. Op de plek waar hij stierf liggen bloemen en kaartjes. Vanaf volgend jaar hoef je in Kroatië niet meer van de kuna naar de euro om te rekenen. Kroatië voert over een half jaar de euro in. Vanmiddag kreeg het land toestemming van de EU. Je hoort minister Kaag van Financiën. Kroatië heeft voldaan aan alle eisen die gesteld zijn. Ze zijn getoetst, dus eh, ze hebben het recht om toe te treden. En dat is nu helemaal formeel afgerond. Kroatië is het twintigste land waar de euro wordt ingevoerd. Er zijn nog meer nieuwe foto's onthuld die gemaakt zijn door de ruimtetelescoop James Webb. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft foto's gemaakt met de telescoop. Het is het grootste en krachtigste tot nu toe. En dat is heel bijzonder, legt sterrenkundige Anna uit. Wat je hier ziet zijn gewoon duizenden sterrenstelsels. Het is de diepste foto die ooit genomen is. Eh, dus als je met je telefooncamera een fotootje maakt, dat is het seconde ongeveer. Maar dit is 12 uur lang heeft een camera gewoon naar een heel donker plekje van het heelal gekeken. En je ziet, niet dat, je ziet dat het niet donker is, je ziet dat er gewoon superveel te zien is. Op de foto staan sterrenstelsels die op miljarden lichtjaren van de aarde liggen. Hiermee zijn onderzoekers weer een stapje dichter bij de vraag hoe het heelal is ontstaan. En de bedoeling is dat de telescoop de komende tijd foto's gaat maken van nog verder in de ruimte. Het weer lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Vanavond wel wat meer bewolking met maximaal 17 graden. Morgen komt de zon rond de middag tevoorschijn en dan is het zo'n 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een handjevol korte files nog in onze regio. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Want bij Breukelen staat een kapotte vrachtauto de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A10, de ringweg van Amsterdam. 10 minuten vertraging vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart.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 Go Lucky Kind was de eerste song, maar ook Broken Bridges en Rhinestone Salute staan scherp. is het favoriete album van de maand. Na een pauze van 15 jaar keerde ze terug naar de opnamestudio's voor haar vijfde album Walking on a Wire. Blij dat Danny Lee weer van zich laat horen. Ze voegt de Mexicaanse flair toe aan Pain of Surrender. Horens die bijdragen aan de pijn veroorzaakt door een vertrekkende minnaar. surrender. I know the name of the great pretender. Love so was made that we'd be together. But he got on that plane. Some things yet to handle. And that was the day he just walked away. en songwriter uit de staat Washington. Ze heeft zeven albums uitgebracht en zes Grammys gewonnen. You and Me on the Rock is haar meest recente single. gecompliceerde man. Hij kan het ene moment ongegeneerd vulgair en beledigend zijn, maar kan ook een tederheid onthullen die wedijvert met de vrouwelijke kant van elke mannelijke countryartiest. Zoals hij deed met Would You Lay With Me in a Field of Stone. De original van deze week. Would you lay with me in a field of If my needs were strong, would you lay with me? Should my lips grow dry, would you wet them, dear, in the midnight hour? If my op de details van een pijnlijk afscheid. Geen spoor van je liefde is ooit aan mij verloren gegaan, zingt S.G. Goodman. serveerster en zangeres bij een truckstop stapte ze op tafels en sprong dan het podium op om een paar liedjes te zingen. In juni 1979 werd Lacey J. Dalton getekend door Columbia Records en kreeg ze snel nationale bekendheid. Hard Times is een van haar top 10 hits en we schrijven 1980. about who loves who. We ain't got no hard times at all. hating each other. Hard times is losing your faith and watching your spirits fall. Hard times is the children too, racking their brains about who loves who. We ain't got no hard times at all. We ain't got no hard times, honey. We ain't got no hard times. Triggers en Slips legt een aangeschoten reeks ongelukkige incidenten vast in dit reactionaire, berouwvolle deuntje in een pakkende honky-tonk-stijl. I didn't mean to. Crossroads. Crossroads. Country tiptopper. I didn't mean to. Famous last words. Never meant to get so high on 4th of July right before my gig. my blue hippie killer baby tame. I didn't mean to, but that ain't okay. Cause I didn't mean to. Reading lipstick red across the mirror, right next to the bed. I didn't mean to fall down hard. I just walked right into my backyard. Cause I didn't mean to. like walking two miles in hell. See, I thought it was awfully suspicious that you got a 911 call. When it was you out there horned up in Park City expecting me to take the fall. Cause I didn't mean to. Famous last words. famous last words. Not killing that hippie I sing about before I started singing my first verse. Oh, I didn't need you. Tell me, honey, what's your excuse? I never meant to get so high. in Holland. De 15-jarige Annika uit Meppel tekende bij Ilse de Lange. Ze beseft steeds meer dat ze uitermate bevoorrecht is. There with you. It's 7 a.m., I'm wide awake and I'm thinking about how you have changed Cause I know in my heart you're not the same and I wonder what happened You hang around and say that you're friends, but you're different around them in the end. I know that I make you happy again, even though you stay silent. And I know it hurts, but will you still be there? to escape reality together with you. I wanna dance all night till the sun comes up. I know we ain't done yet. So will you still be there? Haar eerste single When Times Get Rough schreef Jena Milla op haar 16 en gaat over steunen in stilte, het winnen van vertrouwen en het beschermen van iemands kwetsbaarheid. missing pieces trying een 20-jarige singer-songwriter die je met haar poëtische beeldende teksten en betoverende stem meeneemt naar haar eigen universum. Met de puppet geeft Ilse de Lange ook haar een kans. stukje country uit eigen land. De Australische T.C. Cassidy maakt haar lang verwachte terugkeer naar country... met haar eerste single in bijna 30 jaar. Ain't Too Late to Start Again. Well, it ain't too late to start again. It's time that I get going. I don't know if I don't try and see why it lies around the bend. We've all got another chance to begin after an end. start again. been way too long since I put pen to paper. And this old guitar needs a real good tune. Well, people keep asking when you're gonna get back to it. And I'm sick and tired of saying someday soon. Well, it ain't too late to start again. It's time that I get going know if I don't try and see why it lies around the bend. We've all got another chance to begin after an end. It ain't too late to clean the slate. It ain't too late to start again. slipping from when my name was up in lights sometime het favoriete album van de maand. Walking on a Wire is een echt country album, vol originele deuntjes, zonder een zweem van zelfbewust retro of alleen maar nostalgisch. Walking on a Wire heeft een robuust, veelkleurig geluid dat haar grootste stem in de schijnwerpers houdt, Danny Lee. Stapleton's songwritingvaardigheden zijn genoegzaam bekend, maar voor zijn vierde single van zijn Starting Over album grijpt de country superster naar een cover, Joy of My Life van John Fogerty uit 1997.